Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Iedereen in Nederland heeft verschillende soorten PFAS in het bloed. Dat zegt het RIVM. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die niet afbreken in de natuur. Er worden bijvoorbeeld regenjassen en anti-aanbaklagen van gemaakt. Die stoffen zitten dus bij iedereen in het bloed. En in veel gevallen zijn de waardes hoger dan wat als veilig wordt gezien. Dat betekent niet dat je er gelijk ziek van wordt... maar het kan wel effect hebben op je lichaam. Zo kan je immuunsysteem bijvoorbeeld minder goed gaan werken. En het lijkt erop dat het alsnog gelukt is om afspraken te maken over de toekomst van de zorg. Dat meldt RTL Nieuws en mensen rondom de gesprekken zeggen dat het inderdaad klopt. Er is de laatste tijd veel te doen geweest om dat zorgakkoord. De onderhandelingen verliepen moeizaam en net toen het erop leek dat ze eruit zouden komen, viel het kabinet. Je hoort onze zorgspecialist, redacteur Sander Zuurhaken. Ze kunnen nu weer door, dus er is ook geld als het goed is vrijgemaakt. Bijvoorbeeld voor allerlei innovaties als het gaat over eh, nou, digitale oplossingen. Dus denk aan... Eh, eh, dat je goed eh, zorgdossiers met elkaar kunt uitwisselen als zorgverlener. Heel belangrijk. Maar ook allerlei innovaties eh, met artificial intelligence. Er is bijvoorbeeld ook geld vrijgemaakt voor een vaccin tegen gordelroos. En opnieuw dikke pech voor tennisser Botik van de Zandschulp op Wimbledon. Zijn wedstrijd werd gisteravond abrupt gestaakt omdat het te donker werd. Maandag gebeurde hem dat ook al. Gisteren had Van der Zandschulp net een matchpoint weggewerkt... zag tenniscommentator Marcella Mesker. Ik denk dat ze stoppen en dat we morgen af moeten spelen. Ja, nu baalt Van der Zandschulp echt als een stekker. 5-3 achter, nu 5-5 in de vierde set. Nu praat hij met een van de referees. De umpire zit nog op zijn stoel. Maar ja, het heeft allemaal geen zin. Dus dit is wel een verschrikkelijke stand om nu te stoppen. Waarom moet mij dit steeds overkomen, riep Van der Zandschulp... toen hij zijn tennistas pakte. Doordat zijn wedstrijden worden uitgesmeerd over meerdere dagen... is hij nog geen dag vrij geweest tijdens Wimbledon. Het weer nog een prima zomerdag hier vandaag. De ergste hitte is voorbij, maar op veel plaatsen is het wel nog behoorlijk zonnig. Aan de kust wordt het een graad of 20. In Zuid-Limburg tikken ze de 25 graden nog aan. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog steeds voornamelijk druk rond Amsterdam door de werkzaamheden. Op de A5, de A8 en vooral de A9 heb je nog veel vertraging. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen is dat nog drie kwartier. Verder is de afsluitdijk dicht, de A7 naar Noord-Holland... door een technische storing. Omrijden kan via Flevoland over de A6. En het is druk op de N208 van Sassenheim naar Velzen...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 and I'm throwing elbows. Yeah, yeah. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Who I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Overdue, give me some room. I'm Let's get dirty. That's my jam. I need that uh, to get me off. Sweating till my clothes come off. It's exclusive speakers. I come I Still come for six in the morning. drama show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here. My black livin' in color like Rodman hair.